Het komt allemaal door de inflatie, vertelt het CBS. Die zal zo rond de 10% uitkomen. Dus dat betekent dat je er in reële termen 6% op achteruit gaat. En dat is de sterkste reële cao-loondaling eh, die we ooit gemeten hebben. En we houden dat bij sinds 1973. Eh, Als aan de vakbonden ligt... gaan de lonen in deze dure tijd nog veel verder omhoog. Maar dat zien veel werkgevers niet zitten. Amerikaanse politici zijn er vannacht weer niet uitgekomen. Ze proberen al dagen om een nieuwe voorzitter voor hun Tweede Kamer te kiezen... maar de belangrijkste kandidaat, de republikein Kevin McCarthy... krijgt steeds net niet genoeg stemmen correspondent Lucas Waagmeester. Steeds weer zijn er dus eh, zo'n twintig eh, eh, ja, zeg maar, uiterst rechtse republikeinen... Die, die tegen de kandidatuur van McCarthy stemmen. En zo heeft McCarthy dus steeds niet ja, 50% van de, het aantal huisleden achter zich. En wordt hij <laughs> dus maar geen voorzitter. En zit het vast. Gisteren mochten de dwarsliggers pizza komen eten op het kantoor van McCarthy. Maar ook dat heeft dus niet geholpen. Er zijn al zes stemrondes geweest, maar de uitkomst is elke keer hetzelfde. Het lijkt erop dat Oranje-verdediger Deli Blind op weg is naar Bayern München. Volgens de Telegraaf stapte Blind vanochtend in een vliegtuig naar Duitsland... waar hij een contract zal gaan tekenen. Blind speelde bij Ajax, maar die club had hem niet meer nodig... en verscheurde in overleg zijn contract. En over een half uurtje begint de uitvaart van de vorige paus. Benedictus XVI overleed afgelopen weekend. De afgelopen dagen liepen meer dan 200.000 mensen langs zijn opgebaarde lichaam om afscheid te nemen. Ja, yeah, it's impressive. It's a small, fragile person, you know. And he has gone home, hopefully. Bij de uitvaart worden vandaag tienduizenden mensen verwacht. Het weer nog opnieuw een grijze dag, al is het wel vaker droog dan afgelopen dagen. Er zijn ook af en toe opklaringen met wat zon. Het wordt zacht, 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. De weg is dicht tussen Knopen de Raasdorp en de aansluiting met de A10. De vertraging is zo'n 10 minuten. Omrijden kan via Bad Hoevedorp over de A9, A4 en de A10.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 allergrootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. allemaal fijne dagen en een voorspoedig